Dik Hark met het NOS Journaal. Informateur Lubbers is bezig met zijn gesprekken met de fractieleiders. Hij sprak als eerste met VVD-leider Rutte. Die zei dat er wat hem betreft eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden van een rechtskabinet. Ook PvdA-fractieleider Cohen vindt dat eerst een kabinet van VVD, PVV en CDA moet worden onderzocht. Voordat hij aan de gesprekken begon, zei Lubbers dat voor hem alle opties openstaan. De dekkingsgraad van een paar grote pensioenfondsen is verder weggezakt onder de 105 procent. Het minimumniveau dat verplicht is gesteld door de Nederlandse bank. Zo is de dekkingsgraad van zorg en welzijn in het tweede kwartaal naar 99 procent gezakt. 10 procent lager dan in het eerste kwartaal. Bij zorg en welzijn zitten ruim 2,3 miljoen mensen. Bij PMT, het pensioenfonds voor de metaal en techniek, zakte de dekkingsgraad van 98 naar 91 procent. En bij PME, het fonds voor metaal en elektro, en elektro van 99 naar 93 procent. Vorige week maakte ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, bekend dat de dekkingsgraad met 95 procent ver onder de minimumeis staat. De politieman die vorig jaar bij de G20-top in Londen een man hardhandig tegen de grond werkte, wordt niet vervolgd. De man overleed kort daarna aan een hartinfarct. Het Britse OM ziet van vervolging af omdat er geen veroordeling lijkt in te zitten. Artsen verschillen bovendien van mening over de doodsoorzaak. De incident met de man van 47 was gefilmd. Op de beelden is te zien dat hij langs agenten loopt en daarna met een gummiknuppel wordt neergeslagen en tegen de grond gewerkt. Hij wordt overeind geholpen door omstanders, maar later zakt hij in elkaar en sterft. Zijn zoon is ontzet over het besluit dat er geen vervolging komt. De betrokken Britse politieman is sinds vorig jaar geschorst. Het weer bewolkt in het zuiden mogelijk een bui.